Farrow herhaalde haar eerdere bewering dat Campbell haar had verteld dat ze enkele ruwe diamanten had gekregen van oud-president van Liberia Charles Taylor. Vorige week erkende Campbell voor het tribunaal dat ze in 1997 na een diner in Zuid-Afrika diamanten had gekregen, maar ze zei dat ze niet wist van wie ze kwamen. De aanklagers willen met de verklaring van Farrow aantonen dat Taylor in het bezit was van zogeheten bloeddiamanten. De directeur van het Kwaku Festival is gisteravond aangevallen door twee leden van een band die op het festival had opgetreden. De mannen van 26 en 67 zijn aangehouden. Ze zouden de directeur in zijn kantoor zijn aangevlogen omdat ze nog geld te goed hadden. De directeur kwam er volgens de politie vanaf met een gebroken pink. De organisatie van het Kwaku Festival ligt naar verluid in de clinch met verschillende schuldeisers. Gisteren was de slotdag van de 35e editie van het Surinaamse festival in de Bijlmer. Er kwamen zo'n 250.000 mensen op af, veel minder dan vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd staan er weer twee Nederlandse tennissers in de top 100. Timo de Bakker staat op plaats 46 en Robin Haase stijgt door zijn zegen op het Challenger toernooi van San Marino van plaats 121 naar plek 100. De laatste keer dat Hase bij de beste 100 tennissers van de wereld hoorde was in oktober 2008. Daarna kwam hij door een blessure anderhalf jaar nauwelijks in actie. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten is een bui mogelijk. Vanuit het westen klaart het op. Vanmiddag zijn er stapelwolken, maar er is ook zon. Het wordt 20 tot 24 graden.